Mark Hokker met het NOS-journaal. Kwetsbare gezinnen blijven te lang onopgemerkt en krijgen vervolgens niet de juiste hulp. schrijven vijf rijksinspecties van het ministerie van Volksgezondheid in een rapport. De zorg voor gezinnen met problemen ligt sinds twee jaar bij de gemeente... die voor die taak wijkteams hebben ingesteld. Maar die teams hebben geen gerichte aanpak... en kunnen de ingewikkelde problematiek van de gezinnen niet aan, concluderen de inspecties. Daardoor worden ook de veiligheidsrisico's voor de kinderen uit die gezinnen niet goed ingeschat. De politie in Canada heeft 104 mannen opgepakt in een grote kindermisbruikzaak. De arrestanten zijn mensensmokkelaars, pooiers en mannen die wilden betalen voor seks met tienermeisjes. De arrestaties volgen na een onderzoek van vier jaar door de politie in York, de regio rond de stad Toronto. Agenten deden zich in dat onderzoek op het internet voor als tieners en kwamen zo in contact met de verdachten. De arrestanten waren volgens de politie van plan seks te hebben met minderjarigen, maar hadden dat nog niet gedaan. Bij een ongeluk met een schoolbus in Zuid-Afrika zijn zeker twintig leerlingen om het leven gekomen. Lokale media schrijven dat de minibus frontaal op een vrachtwagen botste, waarna de bus in brand vloog. De leerlingen raakten bekneld en konden geen kant op. Omstanders slaagden erin een paar kinderen uit het wrak te bevrijden. Het ongeluk gebeurde in het noordoosten van Zuid-Afrika. In de minibus zaten scholieren van een basisschool en een middelbare school. Ziekenhuizen mogen volgend jaar iets meer uitgeven dan dit jaar. De kosten voor medisch-specialistische zorg mogen met bijna 300 miljoen euro stijgen... op een totale kostenpost van bijna 22 miljard euro. Dat hebben ziekenhuizen, de zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid afgesproken. Voor 2019 en later is het aan het nieuwe kabinet om afspraken met de sector te maken. Het weer vanuit het noorden gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het koelt af naar 4 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. Morgen begint in het zuiden druilerig. In het noorden wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Smiddags is het vrijwel droog en 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat tussen Hilversum-Noord en Hoevelaken 13 kilometer file door een spoedreparatie. De vertraging neemt af. A2 Utrecht richting Den Bosch bij afrit Geldermalsen 4 kilometer. Op de afsluitdijk richting Friesland staat nog steeds 7 kilometer file door de werkzaamheden. 40 minuten vertraging. A27 Almere-Utrecht door een politieonderzoek tussen Almere Hout en Huizen 6 kilometer file. De rechterrijstrook is nog 10 minuten dicht. En op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagenstein en Noorderloos 7 kilometer file.